Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In de Canadese provincie Quebec zijn 10.000 mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. In een stad aan de kust is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten van Quebec hebben gevraagd om hulp van het leger. In heel Canada hebben zo'n 30.000 mensen hun huis moeten verlaten vanwege bosbranden. De omvang daarvan is veel groter dan in andere jaren. Bij de bestrijding worden ook honderden brandweerlieden uit de VS en Zuid-Afrika ingezet. YouTube heeft het beleid veranderd rond video's over de Amerikaanse presidentsverkiezingen van drie jaar geleden. Voortaan worden filmpjes waarin wordt gezegd dat er bij de verkiezingen is gefraudeerd niet meer verwijderd. Sinds de verkiezingen van 2020 zijn door YouTube tienduizenden video's weggehaald waarin werd gesproken over fraude. De videosite van Google zegt het beleid te hebben aangepast om te voorkomen dat politieke uitingen worden ingeperkt. Het dodental van het treinongeluk in het oosten van India is opgelopen naar boven de 200. Zo'n 900 mensen zijn gewond geraakt. Er zijn honderden ambulances en ook bussen ingezet om de gewonden te vervoeren. De verwachting is dat het aantal slachtoffers verder zal stijgen. Bij het ongeluk ontspoorde een passagierstrein... waarna een andere personentrein er tegenaan reed. Mogelijk was er ook een goederentrein bij betrokken. De man in de rolstoel die de inspiratie vormde voor de Franse hitfilm Intouchable is overleden. Philippe Pozzo di Borgo overleed gisteravond in een ziekenhuis in Marrakesh op 72-jarige leeftijd. Pozzo di Borgo, die aan het hoofd stond van champagnehuis Pommery... raakte in 1993 grotendeels verlamd bij een paraglide-ongeluk. Daarna werd hij verzorgd door Abdel Salou uit een Parijse achterstandswijk. Er ontstond een hechte vriendschap die in 2011 werd verfilmd in Antouchable. Het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar een graad of 9.